Jan van der Putten met het NOS Journaal. De familie van Mitch Henriquez noemt de eis van het Openbaar Ministerie tegen de twee agenten een totaal verkeerd signaal. Volgens het OM zijn de twee agenten die terecht staan schuldig aan mishandeling, maar hoeven ze niet te worden gestraft. De familie blijft erbij dat de dood van Henriquez is veroorzaakt door grof geweld van de kant van de politie. Een militair uit Zwifterband is veroordeeld tot een werkstraf van 38 uur... omdat hij zijn wapen niet volgens de veiligheidsvoorschriften had ontladen. Er viel een schot, waardoor een andere militair blijvend letsel opliep. Volgens de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem... hadden de gevolgen fataal kunnen zijn en liepen ook andere militairen gevaar. De Duitse sociaaldemocraten van de SPD blijven weigeren om met Angela Merkel te gaan onderhandelen over een regering. Volgens SPD-leider Schulz moeten er nieuwe verkiezingen komen. De formatiegesprekken tussen de christendemocraten van Merkel, de liberalen en de groenen zijn mislukt. Door de weigering van de SPD heeft Merkel geen reële opties meer om een meerderheidsregering te vormen. Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers die veroordeelde plegers van een zedenmisdrijf helpen bij hun terugkeer in de samenleving. De 25 vrijwilligers moeten aan de slag in het oosten van het land. Zedendelinquenten hebben zelf om begeleiding door vrijwilligers gevraagd. Volgens de reclassering verkleint goede begeleiding de kans dat de daders weer de fout ingaan. De medewerker van een verpleeghuis in Rotterdam wordt verdacht van moord op een patiënte. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij een einde aan haar leven zonder haar toestemming of die van haar familie. Hij wordt ook verdacht van twee pogingen tot moord. De, Rotterdammer van 21 werkte in een aantal instellingen. Het weer vanavond bewolkt een periode met regen.